Volgens hulpverleners zijn een wooncomplex en meerdere huizen geraakt. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op... want veel slachtoffers zouden nog onder het puin liggen. In het noorden van Italië leidt noodweer tot overstromingen. Onder meer in Toscane is veel regen gevallen. Afgelopen donderdag gingen veel scholen dicht en werden de meeste treinen stilgezet. Minstens twee mensen zijn door het noodweer omgekomen. Een man die paddenstoelen aan het plukken was en iemand die in een auto werd meegesleurd door het water. RKC is eindelijk van de nul af. Gisteravond pakten ze na acht wedstrijden hun eerste punt. Maar echt veel blije koppies waren er niet te zien. Lange tijd leek het er namelijk op dat de Brabanders gingen winnen van FC Twente. Maar in de blessuretijd werd daar een stokje voor gestoken, zag onze commentator. Stijn. En daar is dan toch in de blessuretijd de 2-2. Gemaakt door Karel Leiting. De eerste overwinning van het seizoen. Het mag dan toch niet zo zijn voor RKC. Ja, het werd dus 2-2. PSV won gisteren met 2-1 van AZ. Feyenoord versloeg Go Ahead Eagles met 5-1. NEC won met 3-0 van Heerenveen. En Sparta en Almere City speelden ook met 2-2 gelijk. En katteneigenaren met een kleine portemonnee in Amersfoort kunnen gratis met Luna of Simba naar de dierenarts om hem te laten steriliseren of castreren. Een bezoekje aan de dierenarts kost al gauw dik 100 euro en dat geld heeft niet iedereen. En dus zijn er een hoop ongewenste nestjes in de stad en zitten asiels overvol. De dierenbescherming hoopt dat katteneigenaren nu alsnog naar de dierenarts gaan. Je weet namelijk niet of of wanneer je kat zwanger wordt of een andere kat bezwangert. En ja, de gevolgen zijn groot, want er komen gewoon jonge katjes bij. Nou, daar moet voor gezorgd worden. Amersfoort is niet de eerste stad waar inwoners met weinig geld naar de dierenarts kunnen.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 So love at least a small percent of me. you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me too, for I love. een compositie van Cole Porter... gezongen door Lydia van Dam. Welkom bij het tweede uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Het komend uur draai ik uitsluitend composities van Cole Porter. En het is niet moeilijk om daar een lijst voor samen te stellen... want net als in het eerste uur allemaal composities... Eh, waren te horen van Gershwin... kan je zo de platenkast omkieperen en kun je dagen vullen... met eh, stukken die door jazzmuzikanten op de plaat zijn gezet... van een van deze twee componisten. Dus nu allemaal stukken van Cole Porter. Lydia van Dam, All of You. Het volgende stuk is... Eh, You'd be so nice to... <laughs> be so nice to come home to... gespeeld door... Eh, vorig jaar overleden Belgische accordeonist, schuine streep saxofonist Ronnie Verbiest, de Belgische Johnny Meijer, jammerlijk overleden, een fantastische muzikant. Gelukkig heeft hij ons veel platen nagelaten. En we gaan nu luisteren naar Ronnie Verbiest op zijn accordeon. You'd be so nice to come home. niet verbist. Zo plots als hij begon, zo eindigde hij. En hij werd begeleid door het trio van Johan Clement. En Johan Clement kennen wij weer als medeoprichter van Jazz in de Krocht. Heel lang geleden samen met uh, Erik Timmermans. En zo is de bal weer rond. Eh, Johan Clement staat hier voor eeuwig op de plaat jazz in Zandvoort eh, is een eh, bloeiend en een goed functionerend en een wijdverbreid, verbreid verbreid eh, fenomeen waar alleen maar prachtige dingen uit voortkomen. En zo is de bal weer rond, zoals ik zei. We gaan naar Mr. Frank Sinatra. Die heeft natuurlijk ook Cole Porter dingen op de plaats gezet. I get a kick. Out of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne Their alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took E in one sniff It would bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. to do Yet I get a kick mm, You give me a boot I get a kick out of you I got a kick out of you. Cole Porter. Ik ga naar de Biggles Big Band. En die gaat... Eh, die, daar staat op de cd een stuk ooit beroemd geworden... door het legendarische filmduo Grace Kelly en Bing Crosby. En dan heb ik het over het eh, stuk True Love... waar wij altijd eh, vol trots kunnen zeggen... dat de intro, het intro van dat lied dat zijn maar een paar maten, op accordeon werd gespeeld door onze eigen Matt Matthews. Dit allemaal terzijde. De Biggles Big Band. André Rabini die zingt True Love. I give to you and you give to me. Biggles Big Band. En waarom is die Biggles Big Band nou zo mooi? Daar zitten bij die 18 eh, mensen die een normale big band bezetten... ook nog vijf strijkers. En dat maakt het geweldig. Het zijn, eh, het zijn 23 eh, mensen, maar het klinkt ongelooflijk goed, strak en mooi. Prachtig. het Bud Powell Trio, Somebody Loves Me. Powell met de compositie van Cole Porter, Somebody Loves Me. En we maken een sprong naar de big band, de Skymasters, opgenomen in 86. Onder leiding van Tony Eijk, onze eigen Tony Eijk, de meester-componist en een briljant muzikant. Ehm, ja, en we gaan luisteren naar een stuk Begin the Begin. Begin the Begin. Ferdinand Povel op tenor horen we... Bart van Lier trombone, Herman Scholderwald op de alt... Ak van Rooij op de vlugelhoorn en Henk Meutgeert op de piano. Cole Porter stukken. Allemaal in dit tweede uur ZFM op, zondag, op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ja, net als uh, de Geurswinnen heeft die Cole Porter ongelooflijk veel eh, spitsvondige en prachtige muzikale stukken ehm, aan ons toevertrouwd. Waardoor eh, het logisch is dat heel veel muzikanten allemaal wel stukken van Cole op de plaat hebben gezet en in hun repertoire hebben. hoorden Night and Day, Ella Fitzgerald. En dat komt uit de biografische film... met in de hoofdrollen Gary Grant en Alexis Smith. Nou, u kunt het maar weten. We gaan nu naar ehm, een andere compositie. Fly Me to the Moon, gezongen door Danny Williams. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. I don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats right in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Just use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Under my skin. Ja, en dan komt er niks meer. Alleen de bas eindigt. Ja. I've got you under my skin, Danny Williams. En dan gaan we naar een beroemde Nederlandse groep... die we allemaal de afgelopen tien jaar hebben zien opbloeien... tot ongekende hoogte. De Bates Brothers. Peter Bates aan de piano... Alexander Bates, sax Marius Bates op de bas. Heerlijk zo'n gezin waar ze allemaal eh, naar de toppen stijgen. Wim Holthuis op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een ehm, compositie Love for Sale. The Bates Brothers Love for Sale. Birelli Lagreen is de gitarist die het volgende stuk van Cole Porter ten gehoor gaat brengen met zijn kwartet It's All Right With Me. en de baas B. Rally Lagreen. <laughs> Green. It's alright with me. Colette Wittehagen. Die eh, veel optreedt in ons land. Een Nederlandse zangeres. Eh, die heeft een cd opgenomen met Georges van Dijl op de bas. Nick van de Bos piano. En onze eigen Menno Venendaal op het slagwerk. En het is een uh, alleraardigste en meewerkende... en ehm, positief ingestelde zangeres. Too Darn Hot zingt zij ook weer een compositie van Cole Porter. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. I refill the cup with my baby tonight. like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I ain't up to my baby tonight, cause it's too darn hot. It's too darn hot, too darn hot. I'd like to coo with my baby tonight. And preach the who with my baby tonight I'd like to coo with my baby tonight. Preach the who with my baby tonight. But brother, you'll fight my baby tonight cause it's too darn hot According to the Kinsey report Every average man you know Much prefers his love a dove to God When the temperature is low But when the thermometer goes way up The weather is sizzling hot Mr. Pants for romance is not Cause it's too, too, too darn hot Too darn hot Oh, it's too darn Thank to report every average man you know much prefers his love a dove to God when the temperature is low. But when the thermometer goes way up, the weather is sizzling hot. A marine for his queen, Mr. Cobb for his quad, a GI for his cutie pie is not, cause it's too, too, too darn hot. Too darn hot, oh, it's too darn hot. darn hot. En dan ga ik naar uh, Menno Daams op zijn trompet. Die heeft een eh, cd opgenomen met om zich heen allemaal traditioneel spelende Nederlandse jazzmuzikanten crème de la crème. Louis de Bij, slagwerk. Adrie Braat, bas. Ton van Berg, eh, gitaar. Beert van den Berg, piano. Ronald Jans Heidmaier, Rieten. En we gaan luisteren naar een stuk, wederom van Cole Porter. En dat heet Just One of Those Things. Ja, Menno dames Met eh, wederom een prachtige Cole Porter compositie. En ehm, ja, daarmee zijn we een beetje aan het einde van ons, eh, van ons, van, <laughs> van ons programma gekomen. ZFM Jazz op zondag. En eh, vandaag waren, was het thema voor het eerste uur... was de Gershwin-composities. En nu het tweede uur composities van Cole Porter. Bedankt voor het luisteren. Ik ga nog één stukje draaien. En, toepasselijker kan het niet. Julie London die heeft een hele cd gemaakt met eh, Choices. Sings the Choicest of Cole Porter. En dat is een mooi stuk om af te sluiten. Every time we say goodbye... I Die A Little. Bedankt voor het luisteren.